Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft in een woning in Houston, Texas, acht doden gevonden, onder wie vijf kinderen. Agenten gingen naar het huis omdat er iets gaande zou zijn. Bij aankomst werd er niet open gedaan. Ze zagen het lichaam van een kind op de grond liggen en forceerden de deur. Daarop werden ze beschoten door een man die binnen was. De 49-jarige man gaf zich een uur later over. en werd al langer gezocht wegens huiselijk geweld. Het is niet duidelijk wat de relatie is tussen de man en de acht slachtoffers... en ook zijn motief is onbekend. In Farmsum in Groningen is een man overleden toen hij met zijn quad inreed op een auto. Op de quad zaten twee mannen, de andere is zwaar gewond geraakt. Het is niet bekend wie van de tweede bestuurder was. Een inzittende van de auto raakte licht gewond. Vrijdag overleed op Kos in Griekenland al een Nederlandse vrouw van 19 bij een ongeluk met een quad. Het was de derde keer in korte tijd dat een Nederlander betrokken was bij een ongeluk met een quad in het buitenland. In Zandpoort heeft de politie bij ongeregeldheden gisteravond zeven mensen aangehouden. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging en zware mishandeling. Jongeren botsten met de politie toen ze zich bemoeiden met de hulpverlening aan een meisje van 14 dat buiten bewustzijn was geraakt. Toen een verdachte zich verzette tegen zijn arrestatie keerden zo'n 300 jongeren zich tegen de politie. De politie in Zandpoort neemt de zaak hoog op omdat agenten zich ernstig bedreigd hebben gevoeld. Een van de agenten heeft aangifte gedaan van poging tot doodslag. In Alkmaar heeft Ajax zijn eerste competitiewedstrijd met 3-0 gewonnen van AZ. De eindstand was al bij rust bereikt. De eerste twee doelpunten werden gemaakt door El Ghazi. Koudelje maakte tegen zijn oude club het derde doelpunt. Het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. En in het zuiden kan ook wat regen vallen. Morgen in het oosten veel bewolking met enkele stevige buien. In het westen droog met af en toe zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. De dagen daarna rustig zomerweer met op donderdag mogelijk tropische temperaturen.